Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. De dood van een Turkse Nederlander begin juli in een politiecel in Beverwijk is te wijten aan hartfalen. Dat heeft onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut uitgewezen. Over de dood van de man van 22 uit Heemskerk ontstond veel ophef, vooral in Turkije. Onder andere zijn ouders zeiden dat hij door de politie was mishandeld. De man was aangehouden in een snackbar in Beverwijk omdat hij agressief was. Hij was onder invloed van cocaïne en verzette zich hevig tegen zijn arrestatie. In de politiecel werd hij onwel. men bij aankomst in het ziekenhuis bleek hij te zijn overleden. Volgens het NFI vermoedelijk door de hartafwijking in combinatie met het cocaïnegebruik. In het afluisterschandaal in Groot-Brittannië is nieuwe informatie opgedoken. De mobiele telefoon van de moeder van een vermoord meisje is afgeluisterd. De schandaalkrant News of the World had die telefoon aan de moeder gegeven. Het achtjarige meisje Sarah werd elf jaar geleden door een pedofiel vermoord. De moeder gebruikte de telefoon voor een stichting die ijverde voor het bekendmaken van de woonplaats van pedofielen. De telefoon zou ze hebben gekregen van Rebecca Brooks, destijds hoofdredacteur van News of the World. Brooks ontkent dat ze heeft geweten van de afluisterpraktijken van haar krant. De militaire leider van de opstandelingen in Libië is doodgeschoten. Dat heeft de Nationale Overgangsraad, die de opstandelingen vertegenwoordigt, bekendgemaakt. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De militaire leider Abdel Fattah Younis is volgens persbureau EP gedood... vlak voordat hij zou worden verhoord over zijn banden met het regime van kolonel Gaddafi. Hij zou nog steeds contact hebben met de Libische leider. Younis is de voormalige minister van de Veiligheid van Libië... en liep in februari over naar de opstandelingen. Het weer, vannacht overal droog en hier en daar kans op een mistbank. minimaal rond 12 graden. Morgen vooral in het noorden bewolkt en temperaturen van 19 graden aan zee tot 23 land in maart.